Zes uur. Dit is Maud met het sensationele Journaalsman Romain Bardet. De rit was een slagveld voor de Nederlandse renners vanwege valpartijen. Tom Dumoulin moest daardoor afstappen. Hij werd huilend met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft waarschijnlijk een gebroken pols. Later vielen ook gele truidrager Chris Froome en Bauke Mollema, maar die konden wel verder. Mollema verspeelde door zijn valpartij zijn tweede plaats... en staat nu tiende met meer dan drie minuten achterstand op gele truidrager Froome. Bij een familiedrama in Amsterdam zijn drie doden gevallen. Een man sprong met zijn zoontje van elf maanden uit het raam. Ze overleefde de val niet. De moeder van de man en oma van het kind werd later doodgevonden in de woning. Hoe zij is overleden is nog niet bekend. Een verdachte in een zedenzaak in Leeuwarden heeft langer vrij kunnen rondlopen door een misser van het Forensisch Instituut, het NFI. Onderzoekers hadden een getal in zijn DNA-profiel verkeerd ingevoerd, waardoor er geen match naar boven kwam. De fout kwam aan het licht toen een nieuwe controle van de politie wel een match opleverde. En daardoor kon de verdachte meer dan drie weken later alsnog worden opgepakt. Nederland levert twee mensen voorlopig niet uit aan Turkije dat om een uitlevering heeft gevraagd. Volgens de landsadvocaat heeft dat te maken met de politieke onrust in het land na de mislukte staatsgreep van vorige week. Gisteren schreef minister Koenders al aan de Tweede Kamer dat de onafhankelijkheid van het justitiële systeem in Turkije in het geding is. Duizenden rechters, veiligheidsfunctionarissen en academici zijn opgepakt omdat ze aanhangers zouden zijn van de Gulen-beweging, die volgens president Erdogan achter de mislukte koep zit. Het weer in het binnenland kunnen vanavond en vannacht stevige buien vallen... met de onweer, hagel en lokaal veel regen. Dit weekend blijft het met een graad of 25 zomers warm. Morgen kan nog een bui vallen. Op zondag is er veel zon.